de tafel trekt krom. Krom onder het gewicht. Je heiligt, want je krijgt je koppen niet dicht. Verdwijn!

als je het meeste vergeet.